uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NO. De vakbonden voor Rijksambtenaren hebben minister Blok een ultimatum gesteld. Voor volgende week woensdag 12 uur moet hij met een reëel cao-bod komen, anders komen er acties. De bonden willen in het voorstel onder meer een compensatie voor de periode dat er geen cao en daardoor geen loonsverhoging was. De laatste cao liep op 1 januari 2011 af, 1600 dagen geleden. Vorige week mislukte het overleg tussen de vakbonden en minister Blok. De vakbonden zagen verder overleg niet meer zitten... omdat de minister de bonden niet wil tegemoetkomen. Ondanks de acties van de politiebonden wil burgemeester Den Oudste van Groningen het eredivisieduel tussen FC Groningen en PEC Zwolle zondag gewoon laten doorgaan. Vanwege de politieacties zijn er voor de wedstrijd niet voldoende agenten beschikbaar, maar dat hoeft volgens de burgemeester geen probleem te zijn. Hij denkt niet dat de wedstrijd een groot risico oplevert. Ook tijdens Feyenoord-Vitesse voert de politie zondag actie. In Rotterdam is nog geen besluit genomen over het al dan niet laten doorgaan van de wedstrijd. In het Stadspark in Groningen zijn de spelers van FC Groningen gehuldigd na het winnen van de beker. Zo'n 30.000 supporters wachten de spelers op in het park. Voorafgaand reed de selectie in een open bus van stadion de Euroborg naar het park. Zondag won Groningen de beker door in de finale met 2-0 te winnen van Pek Zwolle. Een vliegtuig dat onderweg was van Eindhoven naar Lissabon... heeft vanavond een noodlanding moeten maken in Lille. De luchtdruk in het Transavia-toestel was weggevallen. Volgens een passagiers kwamen de zuurstofmaskers naar beneden. Het vliegtuig is veilig geland, zegt een woordvoerder van Transavia. De passagiers vliegen vanavond nog door naar Lissabon.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1079 hier op CWM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. We gaan luisteren naar New Age muziek twee uur lang hier op je eigen lokale radio. En de eerste is van de groep The Little Battle. Nee, dat zeg ik verkeerd. De Young Folk. En de cd heet The Little Battle van het label Arc Music. Dan de andere is van uh, José Louis eh, Esteban Serrano Esteban. En die heet Walking to the Stars. Ja, van die computers. Hoop, hoop kijk allemaal. Goed, we gaan beginnen. Veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1079. gotta make time for them. My friends, if the only understood what I've been at. My friends. pemerhum omanya pemerhum pemerhum omanya pemerhum omanya pemerhum omanya pemerhum omanya pemerhum omanya pemerhum omanya pemerhum omanya pemerhum omanya pemerhum omanya pemerhum omanya pemerhum omanya pemerhum omanya pemerhum pemerhum omanya pemerhum Peme hum, omani peme hum, omani peme hum, omani peme hum. Omani peme hum, omani peme hum, omani peme hum. Omani peme hum, omani peme hum, omani peme hum. Omani peme hum, omani peme hum, omani peme hum. Peme hum, omani peme hum. Peme hum, omani peme hum, omani peme hum. pena hum omani pena hum omani pena hum omani pena hum omani pena hum omani pena hum omani pena hum omani pena hum omani pena hum pena hum omani pena hum pena hum omani pena hum omani pena hum omani pena hum omani pena hum omani pena hum omani Omane bembe hum, omane bembe hum, omane bembe hum. Omane bembe hum, omane bembe hum, omane bembe hum. Bembe hum, omane bembe hum. Bembe hum, omane bembe hum, omane bembe hum, omane bembe hum. Omane bembe hum, omane bembe hum, omane bembe hum.

then